Jobboot met het NOS Journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers roept meer te doneren voor vluchtelingen. Volgens het COA is de hulp de afgelopen dagen zo overweldigend... dat er veel te veel goederen worden gebracht voor de vluchtelingen in Nederland. Volgens het COA moeten mensen zeker nog geen vluchteling in huis nemen... omdat de opvang centraal door het COA wordt geregeld. De opvang moet je overlaten aan professionals... die weten om te gaan met getraumatiseerde vluchtelingen, zegt een woordvoerder. Tijdens de Amsterdam City Swim zijn zeker 20 deelnemers onderkoeld geraakt. Ze zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie besloot vanmiddag de route van 2 kilometer in te korten. De temperatuur van het grachtenwater is zo'n 16 graden. Aan de Amsterdam City Swim deden zo'n 2500 mensen mee. Ze haalden bijna 1,7 miljoen euro op. Het geld is bestemd voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. De tocht werd dit jaar voor de vierde keer gehouden. Zanger Gordon heeft op het Griekse eiland Mykonos een ernstig auto-ongeluk gehad. Hij is met diverse botbreuken in het ziekenhuis opgenomen, heeft zijn manager bevestigd. Volgens de berichten is hij aangereden door een auto. De bestuurder zou zijn doorgereden. In Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden te eisen van de regering. De betogers houden de overheid verantwoordelijk voor de verslechterde economische situatie in het land. Ze eisen structurele hervormingen en willen dat Moldavië meer toenadering zoekt tot de Europese Unie. De voormalige Sovjet-staat Moldavië ligt ingeklemd tussen Rusland en Roemenië. Vorig jaar tekende Moldavië een handelsovereenkomst met de Europese Unie. Moskou stelde na dat akkoord een importverbod in op Moldavische producten en is gestopt met de financiële steun aan het land. Het weer wolkenvelden, af en toe een bui en soms wat zon. Vanavond en vannacht bewolkt en af en toe regen. Morgen verandert er weinig. Later op de dag opklaringen en droog. Het wordt net als vandaag ongeveer 16 graden.